Ehm, wat ze er vervolgens mee doen, dat kunnen we niet zien. We weten alleen dat ze worden verzameld. Joost ontdekte ook nog een valse scanner-app die ondernemers kunnen gebruiken. Het lijkt dan alsof er serieus gecontroleerd wordt, maar alle QR-codes worden dan gewoon groen. Meer over de valse apps lees je in de NOS-app de echte. Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen een boer uit Werkhoven. De man zou onder meer zijn bedrijf en huis in brand hebben gestoken... om te verdoezelen dat hij in de financiële problemen zat. Zeven keer was er brand. In Nieuw-Leuzen, bij Zwolle, is een auto vanochtend een huis binnengereden. De bestuurder werd onwel achter het stuur en raakte van de weg. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Portugal gaan ze na de feestdagen meteen in lockdown. Bars en clubs sluiten de deuren, scholen blijven een week langer dicht en mensen moeten verplicht thuiswerken. Portugal wil zo voorkomen dat mensen die besmet raken tijdens de feestdagen veel anderen besmetten. En het huis uit Home Alone gaat voor één nachtje op Airbnb. Fans van de kerstklassieker kunnen op 12 december een nachtje slapen in het huis van Kevin en zijn familie. De overnachting is compleet met booby-traps, een spiegel om in te schreeuwen en junkfood uit de jaren 90. Je moet er wel heel snel bij zijn. Op 7 december gaat het Home Alone huis op de verhuursite. En er zijn maar vier slaapplekken. Het weer, buien met kans op hagel en natte sneeuw trekken over het land. Maar vanmiddag breekt de zon ook steeds vaker door.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 I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta break on now. Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta get on out. Breaking out.